Jan van der Putten met het NOS-journaal. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van het schenden van het nieuwe staakt het vuren in de regio Nagorno-Karabakh. De wapenstilstand ging om middernacht plaatselijke tijd in en kort daarna werden er volgens Armenië raketten en granaten afgevuurd. Azerbeidzjan heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de beschuldiging. Een week geleden werd er na bemiddeling van Rusland ook een wapenstilstand van kracht in Nagorno-Karabakh. Dat werd al na een paar minuten geschonden. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn weer terug op Paleis Huis ten Bosch... na hun afgebroken vakantie naar Griekenland. Ze kwamen gisteravond iets na acht uur aan op Schiphol met een KLM-vlucht. Willem-Alexander maakte kort na aankomst in Griekenland bekend... eerder terug te komen, omdat er binnen en buiten de politiek ophef was ontstaan over de vakantie. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava hebben demonstranten het regeringsgebouw bekogeld... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Het ging om een groep van zo'n 500 neonazies en hooligans. Ze gooiden onder meer flessen en stenen naar het gebouw. De politie zette traangas en een waterkanon in. Gisteren werd bekend dat de Slovaakse regering alle inwoners van 10 jaar en ouder wil testen op het coronavirus. Volgens de premier is dat de enige manier om de uitbraak in het land te stoppen. Tientallen Britse brancheorganisaties roepen politici op om een brexit-deal te sluiten met de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord verlopen moeizaam. De bedrijven willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder deal uit de EU stapt. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze zeggen dat er duizenden banen verdwijnen als er geen akkoord komt. Premier Johnson zei vrijdag dat de Britten zich moeten voorbereiden op een no-deal brexit. Het weer in het midden en oosten van het land eerst kans op mist. Verder veel bewolking, mogelijke bui, ook wat zon. En het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying.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 Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche joli job. Comment on fait Je suis pas très mytho. j'ai le truc, je sens les people, les people. C'est pas par Mais qui va se négliger Je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche joli job. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui, tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo les Oh yeah.